In december ging de Franse Tweede Kamer al akkoord met de wet. En verwacht wordt dat de spanningen tussen Frankrijk en Turkije nu verder oplopen. Griekenland heeft een lijst gepubliceerd met daarop de namen van meer dan 4000 belastingontduikers. Die zijn de Griekse staat samen nog zo'n 14 miljard euro schuldig. Hun namen worden gepubliceerd in de hoop dat ze nu wel gaan betalen. Maar waarschijnlijk hebben veel mensen op de lijst hun geld al naar het buitenland gesluist. De Partij voor de Dieren wil een kamerdebat over milieuactivist Erwin Vermeulen. Hij is lid van Sea Shepherd en zit in Japan vast, omdat hij vorige maand een dolfijnenjager tijdens de jacht zou hebben geduwd. Minister Roosentaal wil zich niet met de rechtsgang in Japan bemoeien, omdat er volgens hem geen enkele reden is om aan te nemen dat die oneerlijk verloopt. De Partij voor de Dieren noemt dat verbijsterend en zegt dat Japan activisten vaak om politieke redenen oppakt. De Nederlandse overheid subsidieert al jaren de bouw van megastallen in het buitenland. Dat blijkt uit onderzoek van de stichting Wakker Dier. De subsidie komt deels uit potjes voor ontwikkelingssamenwerking. Een bedrijf in Rusland heeft bijvoorbeeld 750.000 euro gekregen voor de bouw van een megastal voor varkens. De eigenaar is de Russische miljardair Abramovic. Verder gaat geld voor ontwikkelingshulp naar Nederlandse veeboeren die naar het buitenland zijn vertrokken. Het weer in het noordoosten kan een bui vallen. In de rest van het land eerst nog wat zon. Vanuit het westen raakt het bewolkt en tegen de avond kan in het zuidwesten wat regen vallen. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar wordt op snelheid gecontroleerd op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de knooppunten Battenverdorp en Kooimeer. En de A79 Maastricht-Heerlen tussen de knooppunten Kruisdonk en Kunderberg.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 Without apology. What? The right way, my policy. Shut up all alongside I'm dirty, yeah, dirty, yeah, yeah, dirty, yeah, yeah, dirty, yeah. Beyonce, sing it out. Baby boy, you stay on my mind, fulfill my fantasy. Come on, girl, tell me how you feel. I think about you all the time. I see you in my dreams. You don't know that love am Baby boy, not a day goes by without my fantasy. Come on, girl, tell me what's the deal. I think about you all the time.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 But I keep for on the ship, and I go slip, and I go slide. In other words, the love I got to give it certified. For giving the toughest, longest time for mine, girl. Baby boy, you stay on my mind.